van 8 uur. Mautschreurs met het NOS Journaal. Reddingswerkers uit Nieuw-Zeeland hebben zeven opvarenden gered van de veerboot uit Kiribati... die al een week is vermist. Het zijn zes volwassenen en een baby. Ze hebben vier dagen rondgedobberd in een reddingsboot zonder water. De baby was volgens de reddingswerkers bewusteloos. De katamaran vertrok een week geleden met 50 mensen aan boord voor een tweedaagse reis van 250 kilometer, maar kwam niet aan. Volgens de geredde opvarenden is de boot gekapseist en gezonken. ABN AMRO kampt voor de derde keer in een paar weken tijd met een storing. Daardoor zijn de website en internetbankieren niet beschikbaar of erg traag. Volgens de bank wordt de storing veroorzaakt door een DDoS-aanval. Daarbij wordt een internetsite bestookt met grote hoeveelheden dataverkeer... waardoor de server overbelast raakt. ABN AMRO benadrukt dat de aanval geen hack is... en dat de veiligheid niet in het geding is. Hoe lang de storing nog gaat duren is niet bekend. Bij een bomaanslag op een politiebureau in Colombia zijn vijf agenten om het leven gekomen. Ook zijn er 42 gewonden. De daders brachten het explosief op afstand tot ontploffing tijdens de wisseling van de wacht op het bureau. Op het moment van de aanslag werd ergens anders in de stad een overval gepleegd op een geldtransport. De explosie was dus mogelijk een afleidingsmanoeuvre. Waarschijnlijk zit een drugsbende achter de aanslag. De Amerikaanse striptekenaar Mort Walker is overleden. Walker is vooral bekend als geestelijk vader van de luie soldaat Flippy Flink. De oorlogsveteraan bedacht Flippy Flink in de jaren 50. Aanvankelijk speelde de soldaat een rol in een andere strip... maar later besloot Walker om Flippy een eigen serie te geven. De strips zijn wereldwijd in 1800 kranten verschenen en loopt nog steeds.